Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM in Suriname wil Desi Bouterse opsporen. De oud-president moet een straf van 20 jaar uitzitten... voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. En vandaag moest hij zich melden bij de gevangenis, maar hij kwam niet opdagen. En zijn partij liet weten dat u dat ook niet van plan is. Een echte strijder is nooit op. En laat zich, en laat zich ook niet vernietigen. En dat nu niet, kan niet, Nooit meer. Laat dat gezegd zijn. Het Openbaar Ministerie laat vanavond weten dat het opsporingstraject is ingezet. Hoe dat traject eruit ziet zullen ze later bekendmaken. Commerciële bedrijven mogen niet langer zomaar de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gebruiken om kunstmatige intelligentie te trainen. Boeken, kranten en andere teksten worden door de Nationale Bibliotheek gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Sommige bedrijven trekken zich niets aan van auteursrecht en bronvermelding. Daarom worden er nu maatregelen genomen. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Goede start voor coach Erwin van der Looy... die zijn eerste wedstrijd met Heracles met 2-1 won van RKC Waalwijk. De Almeloers wonnen voor het eerst sinds 26 november weer een wedstrijd. Door heel Tilburg hangen sjaals aan lantaarnpalen. Niet voor de gezelligheid, maar voor de dak- en thuislozen in de stad... die het koud hebben met dit weer. Inwoner Natasja doet dat al sinds 2016, vertelt ze waar dan ook, waar dat ik ook überhaupt kom, daar hang ik een sjaal neer en die hangt daar dan te wapperen. En eh, komt er iemand langs die het nodig heeft, die mag hem dan meenemen. Op dit kaartje staat, eh, ik ben iets kwijtgeraakt. Neem me gerust mee als je het koud hebt, want ik ben hier om je warmte te geven. In 32 gemeenten is het voorbeeld van Natasja gevolgd. Dan nog het weer. Vannacht is er kans op een beetje motregen, maar, <clears throat> maar het is overwegend droog. Op de meeste plaatsen is het boven nul. In Limburg kan het nog glad zijn met temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt een grijze dag bij 3 tot 6 graden.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 from her memory van Zandvoort, op 106.9 CFFM through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go out one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow are you feeling at the slide through.